is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is de man gearresteerd die zondag in New York een hoogzwangere vrouw en haar man zou hebben doodgereden. De man van 44 werd opgepakt in een supermarkt in Pennsylvania. Hij reed zondag met zijn BMW met hoge snelheid in op de stilstaande taxi waarin het echtpaar zat. Volgens de politie reed hij 130 km per uur, tweemaal de toegestane snelheid. Na het ongeluk rende hij er vandoor. De baby van het echtpaar kwam met een keizersnee levend ter wereld... maar overleed een dag later ook en werd maandag samen met zijn ouders begraven. De verdachte zou hebben gezegd dat hij op de vlucht was... voor iemand die op hem wilde schieten. Hij heeft al eens tien jaar in de gevangenis gezeten... vanwege een moord in een bendeoorlog. De Venezolaanse politicus Enrique Capriles is door de oppositie opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben unaniem besloten... dat hij zal meedoen aan de verkiezingen die volgen op de dood van Hugo Chavez. Capriles nam het in de presidentsverkiezingen van oktober op tegen Chavez... maar bleef toen steken op iets minder dan de helft van de stemmen. In een safaripark in Californië is een medewerkster gedood door een leeuw. Het dier viel de vrouw aan toen hij de kooi van het dier betrad. Op het moment van het ongeluk was één andere medewerker aanwezig... die probeerde de leeuw nog te vergeefs af te leiden. Het ongeluk gebeurde in het park Cat Haven in de buurt van de stad Fresno. De leeuw is door een sheriff doodgeschoten. In Spanje gaat personeel van de koninklijke paleizen voor het eerst in de geschiedenis staken. Het personeel protesteert met de actie tegen de aangekondigde forse loonsverlaging. Aan het eind van de maand, vanaf Goede Vrijdag, leggen onder meer tuiniers en suppost het werk neer. Daardoor blijven enkele museumpaleizen, waaronder het Escorial, tijdelijk dicht. De koninklijke familie wordt niet direct getroffen door de staking. De lakeien werken gewoon door. Het weer bijna overal droog en 2 tot 6 graden. Overdag regen en rond de 9 graden.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 Maar ik liet je nu een horen uit 1961 van Marvin Gaye. Gay die in het begin van zijn carrière eh, bestemd was om crooner te worden. Met eh, het repertoire van eh, Frank Sinatra zou ik maar zeggen, om dat te gaan zingen. Maar uiteindelijk liep het toch allemaal anders. Gelukkig, <laughs> zomaar zeggen, want hij heeft mooie soulplaten gemaakt in zijn carrière. Marvin Gaye, hier dus met How High the Moon. De versie was van 1961, het nummer zelf. Dat komt al uit 1940 en dat hoorde destijds bij de Broadway Revue toe for the Show. Goedenacht allemaal, de nacht in Nachtingdanders hier bij de VARA op Radio 1. Ik heb weer wat weg te geven, namelijk de supersonische boom. De supersonische boom is een... Eh, ja, tribute CD wou ik zeggen, maar dat, dat, eh, dat klinkt wel heel lelijk als het gaat om eh, Nederlandstalige liedjes. Een eerbetoon CD, laat ik het zo zeggen. Met de opliedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Uitgevoerd door artiesten die op dit moment populair zijn. Populaire artiesten, eh, popartiesten. Zoals bijvoorbeeld eh, Marieke Jager, Spinvis, ehm, Alex Roeka. Nou, die staan er allemaal op. Ik heb het de komende nacht weggegeven en ik zal in de loop van de nacht daar een vraag over stellen. En natuurlijk ook een liedje van laten horen van die cd, de Supersonische Boom. Verder heb ik nog, eh, zeker in dit uur, drie eigen opnamen klaar liggen. Waarvan er één zelfs uit een verleden uit de periode dat Henk Westbroek nog werkzaam was bij Hilversum 3. Maar eerst even een eh, kleine blik achterom, want wie stond er vanavond op het podium van het Paas van Trooien in Den Haag? Dat is deze gitarist-zanger, Albert Lee. guess I was being overnight that I spent mooching around town. I figured I'd grab my rod and line and find a few words around. I walked down towards the river and I was thinking about the last night. I could vaguely remember that I got into some sort of fight. But who it was with and what about, I don't know, but I know Ooh, ooh, ooh, I ain't gonna touch no more of that homebrew goo. Britse gitarist en zanger Albert Lee. Hij was dan vanavond in Den Haag in het Paard van Troje waar hij optrad. Wat je hoorde dat is een nummer dat je in 1970 opnam voor de LP Black Crows and Country Fever. Albert Lee hoorde met What a Stupid Thing to Do. Ik neem je mee naar twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden. Giel Belen in de vroege ochtend ontving hij het eh, collectief... dat luistert naar de naam Snow Patrol. En die hadden toen net een nieuwe cd uitgemaakt... en daarvan was dit dan de single. Snow Patrol, Cold Out in the Dark. It's we just can't help ourselves Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. like arms of dazzling gold. With our rain washed histories, will we do not need to be told? time. I was called out in the dark by a choir of beautiful heat. And as the kids took back the parks. is your life. This is your time. is your time. We are listening and we're not blind. This is your life, this is your time. van twee jaar geleden alweer. En ze hebben hiermee een hit gehad. Cold Out in the Dark. Maar je hoorde de uitvoering zoals die twee jaar geleden werd gebracht... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Snow Patrol dus en Cold Out in the Dark. Nieuw talent, tenminste voor mij een nieuwe naam. Hij maakt al eh, een jaar of vijf platen. Komt uit Zwitserland, Italië en Engeland. Daar heeft hij in het verleden gewoond. Luister naar Not Worthy. Jack Savoretti. Rolling and a rocking on a late night. Trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red. Making up words that have never been said. Waiting in line for the next line. Making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, be ashamed of me. Be ashamed of me, cause I'm not worthy. future on the back burner. Grew up fast, but I'm a slow gebeurt iets heel geks bij mij in de studio. Nee, zakt mijn eh, eh, ergonomische eh, bureaustoel helemaal naar beneden. Zodat ik nu bijna net met mijn hoofd boven de tafel uitkom. in ieder geval, je hoorde uit Engeland, want daar woont hij op dit moment Jack Savarotti. Nee, Savoretti, zo moet ik het zeggen. Een nieuwe single van hem heet Not Worth.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 Oh. I don't know where I went wrong. Hey, but I can write a song. Oh. I belong with you. You belong with me, you're my sweetheart. I belong with you. You belong with me, you're my sweetheart. uit eh, Denver, Colorado. En ze noemen zich de Lumineers. hebben op dit moment een grote hit met uh, Ho Hey en toeren door Europa. Vorige week dus terras bij het programma van Giel Belen... waar ze hun grote hit live zongen. En aanstaande zondag dan zijn ze nog enigszins in de buurt. Dan treden ze op in Brussel in de Botaniek. En ze gaan festivals doen. Roskilde staat op het programma, Rockwerchter. En ook in Nederland zullen ze op een festival verschijnen. Maar dat is dan alweer aan het eind van de zomer. 17 augustus, de Lomoniers. Die kan je gaan bekijken in Biddinghuizen Lowlands. Even ik gedoemd tot groot geluk. Wat ik ook niks ging ooit nog stuk. zei mijn huid misschien, dat heeft heel veel afgelopen. Nou, waar spreken wij dan ergens af? Op welk plein, welke hoek, bij welk graf? Als we elkaar weer zijn kwijtgeraakt En onszelf van alles wijsgemaakt. Waar spreken wij, waar spreken wij dan ergens af? Zend mij gelijk. Alles wat ik zeg is juist zo blijkt. Dat heb ik goed gezien, maar mijn hart heeft daardoor afgezien. Waar spreken wij? Waar spreken wij dan ergens af? Zend mij je kool uit, zet de zij. zachte Komt hij uit Limburg, komt hij uit Brabant? Nee, hij komt uit eh, Vlaanderen. Ik heb al vaker wat van hem gedraaid. Hij is in België, Vlaanderen, heel erg populair. Heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Mirage. En dan heb ik het over Steen Meures. Waar spreken we dan ergens af? Dat is de titel van een van de nummers van dat eh, hele goede album. Mirage trouwens. En eh, ja, Nederland niet te verkrijgen via de normale platenhandel... maar wel gewoon via de andere digitale kanalen zoals eh, Spotify en iTunes. Steen Meuris. Meuris, dat is dan de artiestennaam waar die, waaronder eh, die opereert. En uh, wil je hem gaan bekijken in de grensstreek? Het kan aanstaande zaterdag. Dan doet hij een optreden in de Muzikodroom in Hasselt. En binnenkort nog meer van dit album Mirage van uh, Stijn Dit is uit de jaren 70. De band komt uit Newcastle. Ze bestaan het meer. Hier is Lindus Farm. Meet me on the corner. Hey, Mr. Dreamseller, where have you been? Tell me, have you dreams I can see? I came along just to bring you this song. Can you spare one dream for me? don't mind me tugging at your sleeve. I'm asking you if I can fix a rendezvous for your dreams are all I believe. Meet me on the corner. promise I'll be there. Down the empty streets will disappear into the dark. if you have dreams, enough. Aquí vengo yo con mis sabrosura pa' que 26, 27 uur is Venezuela vooral veel in het nieuws geweest... naar aanleiding van het overlijden van eh, Hugo Chavez. En toen dacht ik van, laat ik eens eh, wat muziek uitzoeken, afkomstig uit dat land. Je kon luisteren naar eh, het gezelschap Guaco. Zij zijn afkomstig uit het noordwesten van Venezuela. En je hoort ze met het nummer Suena Venezuela. Guaco dus. Ik ga je meenemen naar een uh, ver verleden 7 oktober 1993. Hij was toen te gast bij Henk Westbroek in het programma Denk aan Henk. Op dit moment eh, heeft hij een soort van uh, sabbatical year. Dat wil zeggen, hij is bezig met de voorbereiding voor een nieuw album. Blijf maar doorgaan. Maar in 1993 dus te gast bij Henk Westbroek. En daar zong hij iets wat hij in de jaren 70 al op de plaat had gezet. James Taylor. Here's a song uh, I, uh, I I wrote in 1968, uh, and uh, while I was uh, in in London working on that first album with with Peter Asher with the Beatles, um, I was very homesick, and I was thinking of my home in North Carolina. Um, this is a tune called "Carolina in My Mind." mine. I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you feel that moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind? Karen, she's a silver sun. You best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? Gone to Carolina in my mind ain't no doubt in no one's mind, love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, baby, sky's on fire, I'm dying, ain't I? Gone to Carolina in my mind. In my mind. Can't you see the sun shining? Can't you just feel the moon shining? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind. Then I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent Late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese and flight and dogs at night. And signs that might be omens say, I'm going, I'm going. I'm gone to Carolina in my mind. It's where the whole others standing round me. Still, I'm on the dark side of the moon, and it looks like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. sunshine. Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to keep me from plaatsen voor de langspeelplaatsen, de allereerste langspeelplaat nam je dus al in 1968 op. Maar mijn beleving was het de jaren 70. Zo zie je maar hoe, eh, <laughs> hoe verder je afkomt van een bepaalde plek in het verleden... hoe eh, meer de herinneringen enigszins vervaren. Maar goed, uit 1968, toen nam hij het voor het eerst op Carolina in My Mind. Maar deze opname die was dus echt van 7 oktober 1993. Toen James Taylor te gast was bij Henk Westbroek in het programma Denk aan Henk... Zo dadelijk aandacht voor de cd De Supersonische Boom. Maar eerst even Glenn Frey. Where did your long hair go? Where is the girl I used gedaan. Hm, met een echt orkest, deze keer niet met een eh, rockband achter zich. Glenn Frey, je kent hem van de Eagles. Vorig jaar te verschenen van hem het album After Hours. En op dat album een aantal hele oude songs. Uh, <laughs> vooroorlogsrepertoire. Standard. En daarop ook een aantal bewerkingen van eh, relatief <laughs> actuele popsongs. Zoals bijvoorbeeld dit Caroline No uit het uh, oeuvre van The Beach Boys. Glenn dus. Even aandacht voor eh, die supersonische boom. Dat is een eerbetoond cd die een paar weken geleden uitkwam. Daar staan een aantal eh, interessante artiesten op. Uh, Spinvis doet mee, Marieke Jager doet mee. En Alex Roeker doet mee. En die zingen allemaal liedjes van Annie M. Schmid en Harry Banning. Maar wel in een eigen tijdse popbewerking. Hebben ze heel leuk gedaan. Die cd die kan je trouwens winnen. Jawel, moet je even eh, gaan mailen dadelijk om een antwoord te geven. Of liever gezegd, het antwoord te geven op de vraag... de supersonische boom. Die drie woorden. En welk liedje van Annie M. G. en Harry Bannink komen die voor? Dus, nogmaals de vraag... de supersonische boom, die drie woorden en welk liedje van Annie M. Schmid en Harry Bannink komen die voor? Nou, het antwoord kan je mailen naar de nacht klinkt anders varen.nl. En dat gewoon allemaal in eh, letters en woorden aan elkaar. De nacht klinkt anders varen.nl. En dan, eh, dan hoor je wel in de loop van volgende week of je tot de gelukkige zal horen die die CD heeft eh, gewonnen. Dus de supersonische bom welk liedje komen die drie woorden voor? De nacht voor het antwoord. Maar je mag ook andere leuke dingen mailen naar dat e-mailadres. Of vragen over de muziek. De oude Jacob zit voor zijn raam. Staart in de verte, fluistert haar naam. Zal zij nog komen? hij bemint. Zijn lieve dochter, zijn enigst kind. Anna Susanna. Anna Susanna. Anna Susanna hij komt nooit meer terug. De oude Jacob zit voor zijn deur. Dochter ging lopen met een chauffeur. Hij vraagt de zwaluw hoog in de lucht. Zwaluw, vertel me, komt ze nog terug? Anna, Susanna. Anna, Susanna. Anna, Susanna komt nooit meer terug. Hij kust haar foto voor de laatste keer. Daar stopt een auto, dochter keert weer. terug met de boot. Vader beweegt niet, vader is dood. Anna, Susanna. Anna, Susanna. Susanna Maar nou Susanna, oftewel de oude Jacob... want zo heet het liedje van Harry en Annie, Harry Bannek en Annie M.G. Schmid. En je hoort hier de versie van Alex Roeka... zoals die staat op de cd De Supersonische Boom. En ik wil van je weten, De Supersonische Boom, die drie woorden... en welk liedje van Annie M.G. Schmid en Harry Bannek komt dat voor? En het antwoord, dat kan je mailen naar de nacht klinkt anders vara.nl. Zo hier in de nacht klinkt anders hoor je het leukste uit... speakers met koppen van afgelopen zaterdag zaterdag deel 1, want we hebben nog veel meer tussen half 5 en 5. Maar eerst even een cabaret gedeelte dadelijk. Voordat het zover is, Crosby, Stills en Nash. And teach your children well.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 Daardoor worden ze onder andere gedwongen tot variatie in het aanbod... zodat meerdere doelgroepen bediend kunnen worden. Zo ook bij kinderopvang Koningskinderen in Bussum. Daar is men nu begonnen met goedkope en dure groepen. Noemen ze de gouden en de zilveren opvang. Bij ons aan tafel aangeschoven twee ervaringsdeskundigen. Ze komen maar net boven de tafel uit. Daar zit Rover en hier zit Michelle. Welkom Rover, Michelle. Eh, Rover, jij bent eh, drie? Bijna vier. Bijna vier, neem me niet kwalijk. En jij, Michelle, Michelle? wat is dit? Dat, eh, dat is een, dat is een, eh, een, eh, microfoon. Waarvoor is dat? Dan kunnen mensen thuis je horen. Oh, oké. Mm-hmm. Wat is dat? Dat is Felix Murders. Oh, waarvoor is dat? Dat vraag ik me ook al jaren af. Dat is volstrekt onduidelijk. Ehm, Michelle, je zit een beetje in de waarom-fase, hè? Nee, Michelle heeft gewoon een zeer beroerde algemene kennis. Oké, Rover. Is dat zo? Ja, maar voor iemand uit groep zilver weet ze nog best veel. Oké, Rover, want jij zit in de dure groep, hè? Groep goud. Dat is correct, Dolf. En zit daar zo'n groot verschil tussen dan? Ja, maar in ons wordt ook veel meer geïnvesteerd. Ja, want jouw vader betaalt meer geld. Ja, mijn vader zegt altijd, het kost een hoop centen, maar dan heb je ook wat. Dat zegt hij ook over mijn moeder. <laughs> Oude snoepert. ja, um, wat heeft jouw vader voor werk, Rover? Mijn vader is investmentbanker bij Van Landschotbankiers. Bankiers. Ah, dan ben jij zeker vernoemd naar de auto van je vader. Nee, dan had ik Porsche Cayenne 4.0 turbo-injectie geheet. Ik ben genoemd naar de baan van mijn vader. Ah, Rover. Ja, ja. Mijn, mijn, mijn broer... Mijn broertjes die heten Graaier en Hebert. Hey, Michelle, wat doet jouw vader? Eh, mijn vader die is leraar. Leraar, dat is een mooi vak. Ja, ja, mooi vak. Maar wel balen van die nullijn voor ambtenaren, hè Michelle? <laughs> Waarom weet jij zoveel? Dat zeg ik toch net. Aan ons wordt op de crash gewoon veel meer zorg besteed. Wat zijn dan bijvoorbeeld de verschillen? Nou, dat zit eigenlijk in alles. Als mijn vader mij ochtends wegbrengt, krijgt hij bijvoorbeeld eerst een heerlijke lakke lakke Een latte macchiato. Heel goed, Michelle. Ja, maar vader is ambtenaar. Als het om koffiezuipen gaat, weten ze ineens alles. Goed. Je vader heeft een latte macchiato op, hij gaat weg en dan nou, dan beginnen we met luisteren naar muziek. K3. Ja, K3 is leuk. Ja, in groep zilver luisteren ze naar K3. Bij ons was het vanochtend het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Prachtig. Oké, en dan? dan worden we voorgelezen. Ah, dat gebeurt gelukkig nog wel gewoon. Ja, meestal de oude Russen. We zitten nu midden in oorlog en vrede van Tolstoj. En, eh, God, en wat dan? En dat verschilt. Vandaag kreeg ik mijn thuisse drukpuntmassage. Met happy end. Het happy end? Ja, een kindersurprise. Ik zeg niks. Daarna was het alweer tijd voor de lunch. Ja, ik las in de krant dat groep Goud dan ambachtelijk bakkersbrood met Heinz sandwich bread krijgt... en groep Zilver fabrieksbrood met broodbeleg van de Plus Fris. Ja, superlekker. Ja, dat is ook... Dat is ook gewoon hartstikke lekker, Michel. Ja, precies. Nou, een kinderhand is gauw gewild. Rover, tot slot een ingewikkelde vraag. Eh, denk je niet dat het een beetje verkeerd is om op zo'n jonge leeftijd geconfronteerd te worden met klassenverschil? Mm, dat begrijp ik niet. Gelukkig. Er is één vraag die je niet begrijpt. Ik begrijp je vraag wel, maar niet wat het probleem zou kunnen zijn. Ehm, van het feit dat ik op jonge leeftijd al te maken krijg met een klassenverschil. Dat zijn nu eenmaal een beetje de uitwassen van het neoliberalisme. ja, het heeft geen zin om je daar tegen te verzetten, want voorlopig zie ik de wal het schip nog niet keren. Dankjewel, je bent verloren. Dag. I don't mind, satisfied. uitsprekers uit Sprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Vervolgens de Who met The Kids Are Alright. Bij de jaren 60 en The Kids Are Alright is ook de titel van een film... die uh, morgenavond, en dan heb ik er weer over vrijdagavond... te zien zal zijn op het Belgische Canvas. Gaat over twee kinderen die door kunstmatige inseminatie zijn verwekt... en wonen bij hun lesbische moeder. En die twee kinderen die willen toch op een of andere manier... hun eh, biologische vader wel eens zien. Nou, die komt in het eh, gezin en dat zorgt voor de nodige consternatie. Vrijdagavond dus op Canvas die film... The tickets are uh, alright. Zodat ik eh, Jeroen Tjepkema met nieuws. Dit is de Modern Jazz Quartet.